weet of jij dat gevoel kent, maar vlak voor het weekend. Ik dacht bij mezelf, ik moet eruit. Lekker dansen en swingen, de stress moet er echt even uit. Oh, Eerst even douchen, met tanden op poetsen. En in mijn gedachten een heel groot feest. Nu ben ik er klaar voor, vanavond oogst u lied.